nu op Radio 501. Indie 501 met Rob de Grill. En deze speciaal voor het bedrijf dat mijn dag tot een hel heeft gemaakt. Bring the chorus. stat. It must be the music. He's in control of every sound. He's around when the crowd gets down. Working up a sweat whenever we appear. Hail the engineer! Yes, and he's a wizard what he does. He's the king be buzz, cuz fussing over all the gear that we possess. That's why the sound is fresh. If you're not impressed, then let me ask you this. What if the sound's a miss? Without the hands of BC Boy, the toes whack. Bring the chorus back. geluid van 1990 op Radio 5 alleen King B, Must Be The Music. En daarvoor Rage Against The Machine en Killing In The Name Of. Goedenavond, de Indie 501 tot 10 uur vanavond. De liefde staat centraal eh, vanavond. We draaiden met liefde de muziek. Straks een tweede uur Soul Omdat Het Kan. En dit is alvast een voorproefje ervan. Soul uit 2011 uit naam van John Legend en Wake Up Everybody.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 Because I need a little help, can't do it alone. En dachten dat er nog één politieke partij was eh, waar we op konden bouwen. Nou, vergeet het maar. Emil Roemer, de fractievoorzitter van SP, heeft een iPhone. Dus we moeten op zoek naar weer een andere politieke partij. Baby, don't you know I'm a real soul shaker? Don't you know I'm gonna set your world on fire? Gonna take you so high we'll be tearing a hole in the sky. I'm a dynamite daddy. I put the rhythm in your blues. I'm not a wishy-washy boy like you used to. Hey, I'm a real soul shaker. I'm a true love maker. I'm a giver and a taker. I'm a real soul shaker. Mama always said I'd run into a girl like you. Sweet and smart and stronger than a hundred proof. Well, you're so fine, you make a bulldog break his chain. I'm gonna wrap you up in love like a hurricane and blow you away, i I'm a real soul taker. I'm a true maker. I'm a giver and a taker. Yeah, when I give what I got, you're gonna rock and gonna wham bam. thank you, ma'am. I ain't gonna be just another heartbreaker, baby. Don't you know I'm a real soul taker? I'm a true love maker. I'm a giver and a taker. I'm a real soul shaker. De snoep in de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. telling me somebody's been picking in my cherry tree. you tell someone's been taken round in my cage? And I ain't gonna stand for this. And I ain't gonna stand for this. And I ain't gonna stand. under my bed. Don't wanna call nobody no bodily harm. It's been rubbing on my good looks hard, and I ain't gonna stay. Wonder. Zijn songs zijn geprezen. I Ain't Gonna Stand For It op Radio 501. Eh, Leuk dat je luisterde in die 501 tot 10 eh, uur vanavond. We hebben straks weer ons eh, spelletje Live or Live. Ik kan alvast verklappen dat een oude bekende daarin zit. Dat is Jori Zwart. Carrière toch wel een beetje begonnen hier bij Radio 501 toen ze optrad in het Park Schouwburg in Hoorn. En inmiddels tot grote hoogte gestegen. Onder andere, ik meen, grote prijs van Nederland zelfs gewonnen. Zeker de minste, van de minste die dat op hun naam hebben gezet. Ehm, eh, ja, en die andere artiest die in Live or Live meedoet, dat kan wel eens uitgroeien tot eh, de nieuwe, de nieuwe Belly, de nieuwe bluesheld. Eh. en dat is toch lang geleden dat er een, een blueszanger op stond die zo'n impact op mij gemaakt heeft. Ik wil je natuurlijk niet gaan beïnvloeden. Ik zal straks een klein stukje van hem laten horen. Dat zal via YouTube moeten gaan. Het album van de beste man moet namelijk nog uitkomen. Maar er zijn wel al wat videoclipjes te vinden op het internet. Maar daarover later meer. Eerst uit Groningen Model Deposé. Ze noemen zich een electroband. Ze hebben een singeltje uitgebracht. A Brand New Day. je hoort hem nu op Radio 5 De Indie 501 tot 10 uur bij jou. the hood telling racing stories. The kids call him Jimmy the Street. just junk all across the horizon. A real high. shirts whisper in the air. Some storefront incarnation of Maria, she's putting on me a stare. And Bronx's best apostle stands with his hand on his own hardware. Everything stops in here. Five quick shots, the cops come up. heeft weer een uh, nieuwe album uit. De boss. Ik heb het natuurlijk ook over Bruce Springsteen. Wrecking Ball heet dat eh, nieuwe eh, albumpje van hem. En ja, dat is... dus even kijken, alweer een albumpje uit... 1975 wat ik zojuist draaide. Een, live optreden van Bruce Springsteen in Londen en eh, ja, dat is toen een paar jaar geleden uitgebracht. En ja, ik, wilde, ik heb het eh, onlangs weer herontdekt. Wilden jullie daar toch eh, even van mee laten genieten? Bruce Springsteen en de E Street Band live op Radio 501 en Last in the Flood. Ehm, misschien heb je ook geluisterd naar Rasta Barry zojuist tussen 6 en 8. We hadden het over het, ja, wat er allemaal in het programma zit vanavond. Ik wil even een, een, een nieuw item uitproberen. En dat heet de top 10 ik zei al dat de liefde centraal staat eh, vanavond. Niet alleen de liefde voor muziek. Ik heb namelijk voor jou gevonden de top 10 huwelijksreizen. Op nummer 10 vinden we Zuid-Afrika. Op nummer 9 Florence. Nummer 8 Parijs. De zevende plek Maleisië. De zesde plaats Mauritius als eindbestemming voor de huwelijksreis de vijfde plaats New York. Op nummer 4 vinden we Tanzania. Op nummer 3 Hawaii. Op nummer 2 Bali. En nu komt het. De nummer 1 waar het huwelijksreizen betreft, dat zijn de Antillen. Nou vind ik wel leuk om te horen of eh, ben je als je een keer op een huwelijksreis bent geweest, wat was jouw bestemming en zit die in die top 10? Je kunt hem al laten weten via studio.radio501.nl uiteraard kun je ook even een reactie achterlaten in de chatbox bij ons op de homepage. Ja, en als hier een echt hele goede disjockey uh, eh, zou staan, dan had hij natuurlijk even een eh, plaatje uitgekozen dat past bij die top 10 huwelijksreizen. Had u bijvoorbeeld Frank Sinatra uitgekozen met Love and Marriage, maar helaas, je moet het met mij doen vanavond. Rob de Geel aangenaam. Love and marriage, love and marriage. go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one try, try to separate them, it's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother one. You can't have none. You can't have one without the Speciaal voor de Hunter. Klaas-Jan Huntelaar, Jordan Maas en de Hunters. Uh, eh, schijnt gelukkig allemaal een beetje mee te vallen. De kopstoot eh, die... Eh, ja, ik weet niet wie hem uitdeelde. Was het nou de Engelse speler of was het klaas Huntelaar? Een van beiden zal in ieder geval op gaan draaien voor vijf geschorste wedstrijden. En dat met het EK in aantocht. Dat is ja, toch niet zo heel goed getimed om je zo te laten gaan in een oefenwedstrijdje. We zijn aangekomen bij het eh, volgende onderdeel van de Indie 501. Wekelijks terugkerend item op deze donderdagavond bij Radio 5 Alleen. Het is eh, de Live or Live eh, uitverkiezing. Twee artiesten die deze week ergens op een podium in Nederland staan en hun ding gaan doen. Ehm, ik heb gekozen voor, had ik al aangegeven, mm, oude bekende van Radio 5 Lane. Jori Zwart. Hier is een klein stukje van Harit Secretly Sleeping. Nou, het mag wel duidelijk zijn waarom zij de grote prijs van Nederland eh, gewonnen heeft. Maar eigenlijk is het vanavond een beetje een oneerlijke strijd. Zij moet het opnemen tegen Willis Earl Beale. Album moet nog uitkomen in 2012. Eh, het gaat heten Acoustic Sorcery. Dit is Take Me Away, dat erop zal komen te staan. 2012 nog steeds eh, gemaakt wordt. Willis Earl Beal en Take Me Away. Het is eh, keuze nummer 2 in A Live or Live vanavond tijdens de Indie One. En eh, mocht je meer van het gepolijste geluid houden, dan is keuze 1 wel aan jou besteed, denk ik. Joris Zwart en Secretly Sleeping. Laat het even weten. Studio at radio501.nl of even een reactie achterlaten in de chatbox bij ons op de homepage. Het is voldoende om jouw stem door te geven voor Live or Live. Hier is Raheem Devon. Kan ik het maken om de titel uit te spreken? Ja, dat kan hier bij Radio 5 alleen wel. Fuck is Love is de titel namelijk. Oh, people need prescriptions, some even loosely true. You can see it in a smile, an expression when a teardrop falls. can hear it in a whisper, yeah, in a late night phone call. It could be adoring, it could be endearing, or love can be a bitch and fuck you back. We can even get the lines crossed sometimes. We're sticking it for the best sex we ever had. Some say it's the one, the one that got away. It's funny how a four-letter word is so complicated, but so meaningful to say something about what's beautiful. All my love. Yeah. The lessons in the irony of it, of it all. The pleasure of the birds and bees. That's how we procreated. Yeah. The way we seem to want and need for, for, for it. I believe that it's internal. Courage to walk away. I believe that it's spiritual. That Thou will bow our heads and pray. A metaphor of kinetic energy. The signs never prove. And it's true about what they say. Sometimes you win, sometimes you lose. And if it's the color red, color red, and the shape of a heart. And if it's all we need, then we're all we got so say it's an action. The things we do, not the words we say. And there's no wealth like being rich with love. So touch it, feel it, taste it. Still something about it is beautiful. Yeah. tomorrow's regrets. That ain't love. I we like it. Material things, money and wealth. Can buy that, but we try that. And in all the wrong faces and all the wrong places for all the wrong reasons. I suppose, I suppose. That just makes us human. Cause we don't need something to believe in. annoying. De nieuwe Madonna komt op haar eh, album eh, MDNA te staan. Eh, Girl Gone Wild. En meningen zijn er nogal over verdeeld als je het zo leest op het internet. Jij kunt je mening ook even geven. Studio radio of je mag het ook openbaren aan iedereen die meeleest op de website via de chatbox radio501.nl. Ehm, we gaan eh, straks overigens nog wel wat eh, nieuwe muziek aan jou laten horen. We hebben onder andere de nieuwe single van Plan B hier eh, bij Radio 5 Leen ontvangen. Nieuwe single van Lola Kite. En ook een nieuwe single van de Arctic Monkeys. Dat en meer straks allemaal in de tweede uur. Natuurlijk ook nog bekendmaking van de winnaar van Live for Live. Je kunt nog even stemmen op Joris Zwart of Willis Earl Beal. Via dezelfde adressen. Tot de boodschappen van 8 uur. Curtis Mayfield, Superfly. dat moet natuurlijk 9 uur zijn. His hustle was wrong, his mind was his own. super week. De Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. lange leven. Speel tijd en moeite kan ik met een ander delen. Heb het de kans gegeven, later weer afgeschreven. Afgegleden, toen werd ik wakker, maar wacht eens even. Jullie zijn parasieten, man, ik ben geen slachtoffer. Vragen dan aan kampioen tot de graftombe. Hebben de kracht door de eendracht. Haat dan, pakken de stier bij de horens, geen Satan. Unie van Utrecht, die erecode heb ik. Zijn de heren van Amstel, Ground Zero, Epic. Geleerd van fouten, gebouwd voor de zegen meer dan vertrouwd, ik zet goud op het spreken. Niet weer een volgende klootzak met een boodschap. Het team heeft plannen, ben Hannibal's aan de ooglap. Verre van een overtreffende trap, dit is doodslag. Ga en pak die motherfucking bijl vast, sloopvat. Beboeten, betrekken, de wekker gaat, lekker gaat. Ga je mee of wil je verder slapen, zeg het maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen zijn de regels, onze of Gates We moeten betrekken, de wekker gaan, lekker gaan. Dan ga je mee of wil je verder slaan, zeg het maar. Simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, onze of Ik zie ze nog steeds, hangend aan mijn broekspijpen. Twee hoofdletters ijs, leer het goed schrijven. Nu moet blijken hoeveel meer me nog lukt. En hoe ik zonder beperkingen presteer onder druk. Plus, staat in de schaduw, ziet niemand zijn ware kleuren. En ze doen er alles aan om dat niet te laten gebeuren. Dus ik overtref de verwachting met wat ik opschrijf. En verkies al jaren daglicht boven de spotlights. Wees voorbereid, altijd goed uitgerust. Zij die rennen naar de strijd, komen daaruit geput. Steek mijn nek uit boven de competitie. simpel simpelweg te zien wat die andere ogen niet zien goede voorbereiding is de helft van het werk. Dus ken je terrein, ken je vijanden en ken jezelf. Zorg dat je doelen je mannen verenigen. Zorg dat ze alleen met aanvallen verdedigen. We moeten vertrekken, de wekker gaan. Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg los, ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, boels of ben je mee? We moeten betrekken, de wekker gaan, lekker gaan Dan ga je mee of wil je verder slaan, zeg het maar Zippeloos ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, boels of ben je mee? Dit is geen crew, geen rap, klik of een platenlabel. Dit is geen marketing, maar in het droogte water geven. Dit is geen PR-stunt om iets aan te prijzen. Dit wordt gerund door de beste mensen aan te wijzen. Geen oppervlakkige praatjes over de binnenkant. Welkom in de wereld waar de waarheid in de binnen valt. Welkom op Ground Zero, dit is een springplank. Ben je er klaar voor? Stap snel in, want trekken de lekker gaat. Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg het maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, boels of ben je eens mee. We moeten betrekken, de lekker gaat. Dan ga je mee of wil je verder slaan, Zeg het maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, boels of engagement. Nu op Radio 501. In die 501 met Rob de Grill. mensen, wat een... Uh, um, Barkley gaat zijn memoires schrijven. Of ik moet... Eh, nee, ik moet duidelijker zijn. CeeLo Green gaat zijn memoires schrijven. Dus ik dacht, nou laat ik dan wel eens draaien van een bandje waar CeeLo Green... Eh, in zat. Dat is uh, Barkley. Maar wat een ongelooflijk uh, saaie plaat. Ik snap ook niet zo goed waarom deze meneer zijn memoires gaat schrijven. Waar moet deze meneer in vredesnaam over schrijven? Hij vertelt ons in zijn muziek al helemaal niks. Er is maar één ding wat we kunnen doen met dit plaatje. Ik bedoel, ik ben meer geïnteresseerd in het boek dat Engel ooit gaat schrijven. Zijn memoires. Hij heeft tenminste een lied als één van ons op zijn repertoire staan. Iets waar hij echt iets mee zegt. Misschien dat Silo Green daar in de toekomst ooit mee gaat komen, maar ik eh, denk het eh, persoonlijk niet. En hij moet het ook niet in boek voor hem uitbrengen. Ben opgevoed zonder God, zonder boek, zonder Jezus Christus. Als zonder bok vind ik het zonder acht ik weet niet anders. Noem me naar atheïst of een nuchtere Nederlander. Ik vind het prima zo, ja, zoek geen medestanders. Ik vind het prima al, leef jij je leven anders. Maar heb je kritiek op mij, zeg ik, wees verstandig. Hou die shit voor je, word er zelf beter van. En jij bent opgevoed met de Bijbel. Kent elke passage, trek geen woord in twijfel. En ben je vrij, zit je binnen in de kerk. Gefocust, want je meent bidden maakt je sterk. Van binnen, je merkt, je voelt dat het goed zit. Kent de tien geboden en weet dat dit je doel is. En in de hemel wacht je overleden moeder, die blijkbaar iets eerder naar de hemel werd geroepen. Ja, één van ons is gelijk, één van ons is wel, één van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wat een lul, hier voel ik me genaaid als er niets is. Eén van ons heeft gelijk, één van ons is de lul, één van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wat een lul, hier voel ik me genaaid als er niets is. ik zou graag willen geloven, geloven. ik Wil best nog een kans, ik wil best nog een poging. Ja. Maar ik geloof dat het echt over is als mijn kist gesloten is en ik onder de zoden lig. Ik ben geen slecht mens, heb normen en waarden van mijn moeder en mijn vader die er vroeger voor me waren. Maar ik vloek regelmatig en doe een hoop dingen die jij niet doet als goedgelovige christen twijfel je nooit tegen God in de hemel. Wat kom op, niks is zeker, God mag het weten. Misschien heb je gelijk, begin straks je reis. Zet me dan alsjeblieft plus één op de gastenlijst. Ja, misschien heb je gelijk, zet me dan alsjeblieft plus één op de gastenlijst. Heel simpel, Steven Engel plus 1. Ja? Dankjewel. Dankjewel. Yeah. even van ons of gelijk, even van ons is de lul. even van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wel de lul. Hier voel ik me genaaid als er iets is. Even van ons of gelijk, even van ons is de lul. even van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wel de lul. Hier voel ik me genaaid als er niets is gelijk. Eén van ons is lul, even van ons is genaaid. Als er niets is, misschien heb je gelijk. Ja, ben ik wel de lul, hier voel ik me genaaid. Als er niets is, Even van ons heeft gelijk. even van ons is lul, even van ons is genaaid. Als er niets is, misschien heb je gelijk. Ja, ben ik wel de lul, hier voel ik me genaaid. Als er niets is. dag laten we die optimistische stemming van de Cure nog even vasthouden met eh, Joy Division. Disorder op eh, Radio 501. Nog tot 10 uur de Indie 501. Mijn naam is Rob de Greel, Aangenaam. En eh, ja, we gaan bekendmaken wie Live or Live heeft gewonnen vanavond. En eh, ik moet zeggen, dit is toch wel een redelijke verrassende uitslag eh, voor mij. Ik dacht echt dat Willis Earl Beal toch wel de gedoodvechte favoriet zou worden. Maar het is toch een nipte overwinning voor Jori Zwart geworden. Er zijn zelfs reacties in de chatbox geplaatst die graag een ander liedje wilden horen dan Secretly Sleeping. heel bij de hand heb ik gereageerd, er is geen keuze 3. Maar ik wilde toch tegemoet aan komen aan de wens van de luisteraar. Um, Ehm, ik weet niet of dit eh, afkomstig is van haar nieuwe album, maar ik ga in ieder geval eh, dit liedje draaien. Joris Zwart, val me bij als het niet zo is. En Wooden Bridge. You came on a time I least expect. You look like a flower. who opens up in secret, and you shine when I'm on my way back home, and you sleep when my day just begun. Holding on my wooden bridge, I'll stare at you, reflecting. change Becketon who will carry the same constellation. But although you always seem to have more, when on my wooden bridge, I'll stare at you, reflecting in the water where no one else is watching. van Live on Live vanavond. Joris Zwart en Wooden Bridge. Die heeft eh, zo in 2011 en 2012 al heel wat uh, prijsjes eh, gewonnen. eerder zijn we bij Radio 5 alleen hebben we wel eens stilgestaan bij dat meldpunt voor ehm, Zuid- en Oost-Europeanen wat de PVV in het leven heeft geroepen. Dit is nu behoorlijk geëscaleerd, lees ik, want CDA-Europarlementariër Ria Omen die, is bedreigd omdat zij het meldpunt afwijst. Er is brand gesticht bij haar huis heeft Jim Hendrix ook wel zo'n liedje over brand geschreven. Maar ik mag toch hopen dat hij wat anders bedoelt. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand. here, baby. Stop acting so damn crazy. Mom ain't home and ain't my concern. Still play with me, child, and you won't get burned. I've only wanted your trim design. Let me stand next to you. achterban van de PVV, hoor. Dat even eh, Vicky bij je eh, komt steken. Ik denk dat Geert Wilders ook wel eh, zal zeggen... Thank you for being a friend. day thank you donderdag al eh, regelmatig voorbij komen tijdens de Radio 5 van de Donderdag. De Donderdisc, vanmiddag om 1 uur bekendgemaakt. JJ Grey en Mofro en The Sweetest Thing. Weet je dat eh, ja, al een aantal jaren furoren maakt en dat ook nog eens afkomstig is uit Nederland. Dat is eh, Lola Kais. En ze hebben een nieuwe single uit. Daar zou je het op zich best warm van kunnen krijgen. Energy could be our closest friend op 501. search of Tell me more and more, my friend. I just wanna go again. You just have to shout. heeft dus liefst een andere stem. Maar ik denk dat duizenden mensen over de hele wereld daar anders over denken. Conor Oberst, oftewel Bright Eyes en Road to Joy op Radio 501. Het pingpopgeweld gaat ook weer eh, beginnen. Ehm, eh, gisteren was de persconferentie dan in Paradiso Amsterdam. Eh, de meeste artiesten die zullen optreden eind mei op het pingpopterrein zijn bekendgemaakt. Vandaag kwam daar nog een nieuwe act bij daar ben ik persoonlijk heel erg tevreden mee. De Hungry Kids of Hungry, het eh, Australische bandje dat al een aantal maanden hier bij Radio 501 te horen is, zal aantreden op Landgraaf. Zit nu toch te twijfelen, misschien toch een kaartje kopen, maar ja, 200 euro voor één bandje is misschien iets te veel van het goede. China will wait nu op 501. You kinda dumb. Whose idea was that? Stupid. He's got some fun. ABU, be the joker, play the fool. It's politics, ain't it all? Smoke and mirrors, April Fools, all year round, all in all. Just another brick in the wall. Get away with murder in the schools. Use four letter swear words cause we cool. All drinkers, drug takers. Every single one of us runs the earth. Keep on believing what you read in the papers. Count to a stake is gone with the earth. Think you know a life on the count to a state is from a thing you ever read about it or heard. Well, it's all true, so stay your safest is here, we all disturbed. We cheat and lie, it's so absurd. Feed the fear, that's what we've learned. Fuel the fire, let it burn. a one-way junction. Find yourself in the hood, nobody goes there. We got an eco-friendly government. They preserve our natural habitat. Built an entire Olympic village around where we live about. Pulling down any flats, give us free money and we don't pay any tax. NHS healthcare, yes please, many thanks. People get stabbed round here. There's many shanks. Nice knowing someone's got a back when we get attacked. Don't bloody give me that, I lose my temper. Who closed down the community centre? I kill time there, used to be a member. What will I do now until September? Schools out, rules out, get your bloody tools out. London's burning. I predict a riot, falling, fall out. Who knows what it's all about? What did I that chief say something about the Kaisers. Kids on the street, now they never miss a beat, never miss a cheap feel when it comes their way. Let's go looting, no, not looting. The high street's closer, cover your face. And if we see any rich kids on the way, we'll make them wish they stayed inside. There's a charge for congestion, everybody's gotta pay. Do what brothers does, rob them blind. politicians. You bloody rich kids never listen. There's no such thing as broken Britain. We're just bloody broke in Britain. What needs fixing is the system. Not shop window, dining bricks, the riots on the television. You can't put us all in prison. geloof dat er iemand boos is op de Engelse regering. Het is uh, Plan B en Ill Manners. Het is een eh, nieuwe single. Eh, je kent hem waarschijnlijk beter als ik hier een stukje van laat horen. She said, love you love you so. She said, love baby, oh. Toen was hij nog redelijk op de romantische toer. Maar eh, ja, er schijnt het een en ander aan de hand te zijn in Engeland. Onder andere eh, Plan B maakt zich er boos, op, boos over. Maar ook bijvoorbeeld Johnny Marr. Hij dreigt zelfs dat als de regering eh, ja, aftreedt, dan gaan de Smits weer bij elkaar komen. Nou, ik, dat is alleen al een reden om af te treden. Volgens mij zijn er heel veel mensen in het kabinet, in het Engelse kabinet, fan van de Smits. Dus u weet dat het ja, misschien deze week al gaat gebeuren. Er zijn wat roddels. Uh, ja, we hadden bij onze vriend Gerard zoiets van: dat kan toch helemaal niet? Gerard, zo'n trouwe hond. Het bleek gelukkig ook niet waar te zijn. En des te knap is het uh, dat hij liedjes als dit kan brengen als het hem zelf is overkomen. I loved you in the morning, our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow, like a sleepy golden storm. As many loved before us, and know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, hey, that's no way say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know that my love goes with you as your love stays with me, it's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk love or change, things we can untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, hey, that's no way to say goodbye. Bye. let's not talk love or change and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, hey, that's no way to say goodbye. Right now, for the first time ever, anywhere yeah. on this football hey, that's called Planet yeah. Earth is a brand new song by the Arctic Monkeys. It's called Are You Mine? Take it away, honey. I'm a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache? come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. keep imagining meeting wished away entire lifetimes unfair we're not somewhere misbehaving for days great escape lost track of time and space she's a silver and she's not right there beside me. I go. Arctic Monkeys op Radio alleen. En Are You Mine? Ik zou nu dit eh, programma eh, getiteld Indie 51 kunnen afkondigen. Het is nog vier minuutjes voor tien uur. En zoals je weet, om tien uur begint al te geluid uit de bunker. GB Stijl is overigens gearriveerd in de studio, maar ik zie dat hij nog een beetje bij moet komen. Daar geven we hem natuurlijk alle ruimte voor. Des te betere show kan hij straks eh, tot spookuur eh, voor jullie neerzetten met jullie wekelijkse portie hip-hop. We doen nog even een wielcootje. En straks nog even soul omdat het kan. Hier is Casino Queen. I'm joking as he takes my last token. dus. En Casino Queen op Radio 501. Het is tijd voor eh, de rubriek Soul, omdat het kan. En eh, ja, natuurlijk, ik heb even gegoogeld, maar er is weer eh, niets over te vinden. Ik heb het over de formatie Brother to Brother. in 1974 brachten zij een eerste album uit, In The Bottle. En inderdaad, van meneer Scott Heron is dat origineel. maar die versie van Brother to Brother is ook niet te versmaden. Die zal ik binnenkort wel een keer draaien. Maar dit keer gekozen voor een andere track. Namelijk een nummer waarbij ze de bandnaam gedeeltelijk ook weer in verwerkt hebben. Brother to Brother met Big Brother. Geniet er eventjes van nog tot uh, ongeveer drie minuutjes over tien. En daarna is GW Stijler voor jouw wekelijkse Porsche Hip Hop. Tot volgende week. Let me tell you something that you might not know. There's somebody watching you every place that you go. valleys. Easy. Now Big Brother is everywhere. Think about the click on your telephone that you didn't think much about. Big Brother was listening in, and he knows what you were talking about. talking to. You better think about the